Wat precies is nog onduidelijk. Er zijn ambulances en een traumahelikopter opgeroepen en de politie is erbij. Volgens de regionale omroep NH Nieuws staat er ook bewaking op de wegen naar Schiphol. Acht ROC-opleidingen in Gelderland zijn gesloten vanwege een bedreiging. Het gaat om locaties in Tiel en Geldermalsen. Volgens de school is er een heel vervelend bericht binnengekomen via het intranet. Wat er precies in stond is niet duidelijk, maar voor de zekerheid is de boel dus gesloten. Er waren verdeeld over de vestigingen zo'n 400 mensen aanwezig. Die zijn dus allemaal naar huis. De school heeft al gezegd dat de deuren morgen wel gewoon weer open gaan. Als we ons met kerst en oud en nieuw niet aan de coronaregels houden... kan het aantal Nederlanders met corona oplopen tot bijna 300.000, zegt RIVM-baas Van Dissel. Nu zijn er nog zo'n 88.000 mensen besmettelijk, maar het worden er steeds meer. Nou, dat vinden wij toch een somber en ook verontrustend beeld, zeker als zich dat zou voortzetten. Bondskanselier Merkel heeft een emotionele toespraak gehouden in het Duitse parlement. Ze had het over het eerder ingaan van de kerstvakantie voor scholieren en een jaar zonder kerstmarkten. Merkel zei, het spijt me dat al die maatregelen nodig zijn. Het doet me leid, maar het doet me wirklich im Herzen leid. Maar wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen van Tag op Tag 590 mensen hebben, dan is dat niet äh, akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. En een foutje in het plaatsje Itteren bij Maastricht. Daar is een huis overladen met beton. Een kraanwagen zou bij de overburen beton storten... maar door een kapotte slang kwam er een lading op de zonnepanelen van een ander huis terecht. Er is niemand gewond en de verzekering handelt het verder af. Het weer, het is nog altijd mistig op veel plekken. En dat is vanavond en vannacht ook nog zo. Het kan ook nog eens een graadje vriezen. Morgen wat meer zon dan vandaag, maar nog wel koud. Maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat file bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer.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 We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para.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 dat is ruim 10 van de bevolking beschermd zijn tegen het coronavirus... omdat ze besmet zijn geweest. Voor groepsimmuniteit moet 60 à 70 procent van de bevolking immuun zijn. Meer dan de helft van de kinderen durft niet alles te vragen in de klas. Ook zegt 1 op de drie kinderen het niet leuk te vinden als ze door de docent worden aangewezen in de les. Blijkt uit onderzoek in opdracht van het Jeugdjournaal. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt.